7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen als een school slecht presteert. Aanleiding zijn onder meer de problemen met eindexamens op het VMBO Maastricht... en met docenten op het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam. De minister Sloppen van Engelshoven die willen scholen sneller kunnen opdragen... om niet functionerende bestuurders of toezichthouders te ontslaan. Ook gaan de boetes omhoog bij voortdurende of ernstige overtredingen. De Britse politicus Boris Johnson wordt niet vervolgd voor misleiding tijdens de campagne voor de brexit. Rechters die hebben een uitspraak van een lagere rechter verworpen. vorige week bepaalde een rechtbank dat Johnson zich moest verantwoorden voor uitspraken over het geld dat de Britten als EU-lid moesten betalen aan Brussel. Hij beweerde dat Londen elke week 350 miljoen pond overmaakte. Zijn advocaten die noemden het proces politiek gemotiveerd. Johnson is in de race om Theresa May op te volgen als partijleider en premier. Een Russische oppositiekrant heeft documenten die bevestigen dat het Russische leger de boekinstallatie vervoerde waarmee vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten. Uit een van de documenten blijkt bijvoorbeeld dat een paar dagen voor de ramp in de grensregio van Rusland en Oekraïne voedselrantsoenen zijn ingeslagen voor 170 Russische militairen medewerkers van de HEMA hebben een nieuwe CAO. Voor nieuwe werknemers van het bedrijf gaan de maximumlonen een stuk omlaag. Een winkelmedewerker die kan nu nog maximaal een kleine 2800 euro verdienen. Voor een nieuwe medewerker wordt dat zo'n 800 euro minder. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje voor de provincies Limburg en Utrecht afgezwakt naar code geel... die ook van kracht is voor Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. En voor de rest van het land is code oranje nog van kracht... vanwege kans op onweer met hagel en zware windstoten. Morgen dan opnieuw veel wind en vrij fris met 16 tot 19 graden.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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. at bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he wanna fork. I tell her you no understand, I wanna fork her on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.